Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt de Hamas-brigade in Rafah volledig te hebben vernietigd. De generaal die de operatie leidde zegt dat er meer dan 2000 strijders zijn gedood... en dat er ruim 13 kilometer aan tunnels is verwoest. Hamas heeft nog niet op de claim gereageerd. Er komt geen tweede debat tussen Donald Trump en Kamala Harris. Trump zegt dat hij duidelijk het eerste debat heeft gewonnen... en dat een verliezer altijd meteen om een rematch vraagt. Volgens analyses klopt dat niet en bleef Harris juist het beste overeind in het debat. Er komt op 1 oktober nog wel een debat tussen de kandidaten voor het vicepresidentschap. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft software goedgekeurd... waarmee AirPods gebruikt kunnen worden als gehoorapparaat. Het gaat om de AirPods Pro 2 van Apple. Met de software kunnen mensen hun gehoor testen en vervolgens geluiden versterken. Dat werkt goed bij mensen met licht tot matig gehoorverlies, zegt de FDA. De toezichthouder hoopt dat de acceptatie van hoortoestellen toeneemt... als daarvoor normale oortjes kunnen worden gebruikt. Apple zegt dat de software vanaf het najaar beschikbaar is in 100 landen... zonder te zeggen welke. Voor de Amerikaanse oostkust is het wrak gevonden van een Frans stoomschip. Le Lyonnais was een van de eerste stoomschepen op de transatlantische route... en verging in 1856 op zijn eerste terugreis van New York naar Frankrijk. Het schip zonk na een aanvaring in dichte mist... zo'n 300 kilometer uit de kust van Massachusetts. Van de 132 opvarenden kwamen er 114 om. Het wrak werd gevonden na een zoektocht van een jaar. Het is waarschijnlijk in een te slechte staat om in zijn geheel naar boven te halen. Duikers gaan onderzoeken wat er wel kan worden geborgen. Het weer. Langs de kust kan nog een bui vallen. Vooral in het binnenland koelt het flink af. De minima variëren van 3 tot 11 graden. De dag begint met wat buien.